Mautschreurs met het NWS Journaal. President Moon een lang en goed telefoongesprek gevoerd... over de komende top van de VS en Noord-Korea. De plaats en datum voor de top staan vast, twitterde Trump na zijn telefoongesprek. Hij zei nog niet waar en wanneer. Maar volgens bronnen is de ontmoeting in Singapore of Mongolië. Gisteren spraken de leiders van Noord- en Zuid-Korea zich op een top uit voor vrede en nucleaire ontwapening. De nieuwe Russische drijvende kerncentrale Akademik Lomonosov is van Sint-Petersburg op weg naar Moermansk. Daar worden de reactoren gevuld met kernbrandstof. De Akademik Lomonosov is de eerste drijvende kerncentrale die in bedrijf wordt genomen. In het uiterste oosten van Rusland gaat de centrale energie verstrekken aan fabrieken en olieplatforms. Kritische milieuactivisten spreken van een drijvend Tsjernobyl. Een voormalige directeur van een basisschool in Arnhem wordt verdacht van verduistering van 60.000 euro. De directeur werd in januari geschorst toen er al verdenkingen waren van fraude. Uit onderzoek blijkt nu dat de man onrechtmatig gebruik maakte van de bankrekening voor tussenschoolse opvang. Max Verstappen vertrekt morgen bij de Grand Prix van Azerbeidzjan van de vijfde plek. Pole position is voor Sebastian Vettel. De Duitse Formule 1-coureur en leider in het klassement reed tijdens de kwalificatie de snelste tijd. Als tweede start Lewis Hamilton. In Groningen is een man bevrijd die vast zat in een dixie. Hij had Koningsdag gevierd en was in het mobiel toilet in slaap gevallen. Hij werd vanmorgen wakker op een industrieterrein in Engelbert... waar alle dixies naartoe waren gebracht. De man belde met zijn mobieltje de politie omdat hij er niet uit kon. Zijn dixie stond op een vrachtwagen en was omringd door andere wc's. Het weer bewolkt en af en toe een bui. Het is 13 tot 17 graden.